Als de zomer voorbij is, komt de herfst met zijn vele natte dagen. De warme tijd van het jaar is dan voorbij en we zijn in het donkere jaar getij. Maar het is dan toch gezellig in huis zitten dan nog vaak in huis. Maar het is dan toch gezellig in huis. En we zitten dan nog heel vaak in huis. De herfst is een tijd met veel regen en wind. Bij slecht weer ben je thuis geborgen. Dan buigen de bonen uit eerbied voor geweld. En je hebt het laten pakken voor je honderd hebt geteld. Als de zomer voorbij is, komt de hel met zijn vele natte dagen. De warme tijd van het jaar is dan voorbij en we zijn in het donkere jaar getij. Maar het is dan toch gezellig in huis zitten allemaal vaak in huis. Maar het is dan toch gezellig in huis. En we zitten dan nog heel vaak in huis. Maar ook deze tijd heeft al zijn mooie kant. Met zijn regenboog aan kleuren de zon weer met de weinig kracht Op de afgevallen bladeren met een botte kracht. Als de zomer voorbij is, komt de herfst Met zijn vele natte dagen De warme tijd van het jaar is dan voorbij En we zijn in ook gezellig huis. En we zitten dan nog vaak in huis. Maar het is dan toch gezellig in huis. En we zitten dan nog heel vaak in huis. En we zitten dan nog vaak in huis. Maar het is dan toch gezellig in huis. En we zitten dan nog heel vaak in huis.